Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn sinds de coronacrisis meer complotdenkers. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die ziet dat er meer onrust is in de samenleving. Dat mensen vaker acties tegen de overheid organiseren, zoals het in brand van zendmasten. Wij denken dat er altijd al mensen waren met eh, complottheorieën, maar verenigen zich nu makkelijker, komen hier bij elkaar. En daarbij speelt natuurlijk ook sociale media een rol. Niet als sociale media, maar de sociale media zijn een soort blaasballig die kleine incidenten opeens heel groot maken Waarbij mensen zich opeens heel snel vinden. Nog meer bozer worden. En soms is het ook zo weer weg. En dat proces van mensen die er eigenlijk al waren... voelen zich nu wat meer verenigd in het proces van COVID. Volgens de Nationaal Coördinator bedreigen de complotdenkers ook vaker journalisten, kamerleden of agenten. De man die in de gaten houdt hoe druk het is in de ziekenhuizen, Ernst Kuipers, herhaalde vandaag nog maar eens dat de coronacijfers maar blijven oplopen. Het lijkt toch nog niet helemaal door te dringen dat we ondertussen per dag meer dan 7000 nieuwe besmettingen hebben. Afgelopen dag waren het er zelfs 7833. Niet eerder waren het er zoveel op één dag. Er liggen ook meer mensen met corona in het ziekenhuis. 1526 zijn dat er nu. En de eigenaar van het Haagse restaurant waar gisteravond vlak voor het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen nog even flink werd gefeest, zegt dat hij meerdere dreigtelefoontjes heeft gekregen. Hij baalt ontzettend van de situatie, zegt hij tegen Omroep West. Ja, omdat ik er zo helemaal niet in sta. Ik wil dat mensen trots op me zijn. Ik wil het goed doen. En, ik, eh, eh, en, ineens uh, krijg je me alle kanten voor je kiezen. En dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon niet goed. Sorry hoor. Volgens hem zat iedereen eerst netjes aan een tafel, maar ging het mis toen er tegen het eind van de avond een paar flinke feestknallers werden gedraaid. Mensen begonnen te dansen. Hij vertelt ook dat zijn ouders bij hem inwonen en dat hij ze vanochtend bijna niet onder ogen durfde komen. Het weer nog bijna overal droog en tussen de wolken door nog best wel wat zon. Alleen in Limburg blijft het grijs. Het is een graad of 12. Door de wind voelt het wel wat frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat een korte file bij de afrit Hoorn.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 Say it. Ooh yeah. is Big up yourself. Let's talk about Julie right now. Yeah, You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who not a Julie, then you forget one. Yo, slamming and banging, that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the C, to the to the U to the L. I Julie. It's to A boys get like A to the L to the I. and affection. Mr. Lover will be your protection.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 When me touch uh, you, uh, uh-uh. me coolie. Uh, uh, yeah. Cause you turn me on with your big Babylon. Whoa! to the L to the I to the C. yeah. to the to the H to the A double G C Y. What? Rude boys get this along. to the L to the I to the All the G. Yeah. To the to the That's right. Stand. boys get busy. You know me love it, yeah. Truly. From me head down to me coolie uh. Woman, you turn me on hey, with your big Babylon. me Julie, you got the sweet spot. Uh. When me touch it with me coolie. Uh. uh. That's right. Cause you turn me on with your big Babylon. Oh. Some people say I look like me dad.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 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... constateert een verharding van anti-overheidsgroepen. Onder meer op sociale media zijn veel individuen en groepen actief... die complottheorieën verspreiden. Satellietwagens waarmee de NOS door het land rijdt om op locatie te kunnen werken... hebben geen logo meer. Dat is gedaan omdat vrijwel dagelijks NOS-verslaggevers en technici worden bedreigd of uitgescholden. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en kans op vorst aan de grond. Morgen valt tot uit zon, weinig wind en een graad of 12. work it, hustle.